Als ik om me heen kijk, ik weet niet wat het is. Treurigheid alom, omdat de crisis is. Het lijkt wel op de wereld al bijna is begaan. Maar geld maakt niet gelukkig en neem dat van mij aan. Ja, maar crisis, is er geen crisis? Want waar crisis, daar is het altijd feest. Dus mijn advies is dat Parijs is, daar moet je zijn geweest. zijn lijkt al bijna een tendens. Maar ik blijf toch een optimistisch mens. De zon die schijnt, ik zit lekker in mijn vel. Dus twijfel niet en bel.